En daarom laat Omtzigt zich de komende 16 weken vervangen door een collega binnen het CDA. Partijleider Wopke Hoekstra is niet verbaasd. Ik snap heel goed deze beslissing. Eh, ik vind het ook stoer dat hij dat, dat, hij dat aandurft. Eh, en ik hoop gewoon enorm dat hij, ehm, eh, dat hij gewoon zelf opknapt. En dat we hem allemaal ook de tijd en de ruimte geven om nu echt rust te nemen. De afgelopen tijd wilde dat niet echt lukken. Omtzigt schrijft op Twitter dat hij niet echt aan rust toekwam... omdat het in de Tweede Kamer en in de media nog steeds veel over hem ging. Een NAC-supporter die afgelopen weekend onwel werd tijdens rellen is overleden. Hulpdiensten proberen hem nog te helpen, maar dat is dus niet gelukt. Na de verloren playoff-wedstrijd tegen NEC gooiden supporters van NAC met stenen, glas en vuurwerk. Ook de hulpverleners bij de reanimatie werden bekogeld. Lijkt erop dat Giorgino Wijnaldum na de zomer bij Barcelona speelt. Afgelopen weekend werd de international uitgezwaaid bij zijn oude club Liverpool. Spaanse media hebben zijn zaakwaarnemer nu gespot bij het stadion van Barça. Zo gaan hem een contract voor drie seizoenen. In Brazilië is een van de meest gezochte Italiaanse maffiabazen opgepakt. Het is Rocco Marabito, bijnaam de drugskoning van Milaan. Hij werd in 2017 al eens opgepakt in Uruguay. Hij was toen al 22 jaar op de vlucht voor de politie. Maar dat liep niet helemaal zoals gehoopt, zegt correspondent Mustafa Margadi. Hij wist te ontsnappen. Uiteindelijk wisten ze hem weer op het spoor eh, eh, te krijgen in de stad João Pessoa. Dat is dus in Brazilië. Uh, werd uiteindelijk aangetroffen in een hotelkamer eh, samen met een andere gezochte crimineel. Italië hoopt dat Brazilië de maffiabaas snel uitlevert. Hij is in zijn eigen land al veroordeeld tot 30 jaar cel. Het weer, er is soms zon, maar er zijn ook flinke buien met hagel en onweer. Het is een graad of 13. Ook morgen weer regen en 13 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er veel vertraging op de A10, ring Amsterdam. Tussen Landsmeer en de Koentunnel 3 kilometer een half uur oponthoud.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 Oh, what about my mama, my son, Lord? Anything for you, Lord? Trying to be number pure, Lord have mercy on me, myself, and I. Should've never been away out there. Body cold when I was over here. Suddenly I'm out of soul, God, I feel so low when I feel the show, no matter where I go.